Kees Groot met het NOS-journaal. Volgens Donald Trump zullen landen als Rusland, China en Mexico... meer respect hebben voor de Verenigde Staten als hij president is. Hij hield vandaag zijn eerste persconferentie sinds de verkiezingen. Daarop zei hij dat het juist een voordeel is als president Poetin hem mag. Hij noemde de zorgverzekering die president Obama heeft ingevoerd... een complete mislukking die hij zo snel mogelijk zal afbreken. Hij zei nog eens dat er niets waar is van de berichten dat Rusland belastende informatie over hem heeft. Nu hij volgende week wordt geïnaugureerd zal Trump zijn zakelijke belangen onderbrengen bij twee zoons. Hij neemt daarmee voldoende afstand van zijn imperium, vindt hij zelf. Om het manifest voor betere ouderenzorg van Hugo Borst en Karin Gamers uit te voeren is anderhalf à 2 miljard euro nodig. Branchevereniging Actis berekent verder dat er ook nog 70.000 extra zorgmedewerkers moeten komen. In het manifest staat dat er in verpleeghuizen twee professionele verzorgers moeten zijn per groep van maximaal acht patiënten. Dat is volgens Actis een enorme uitdaging gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Staatssecretaris Van Rijn en de Tweede Kamer hebben het manifest van Borst en Gamers omarmd. Rapper Boef heeft een werkstraf van 80 uur gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechter heeft hij de politie beledigd toen hij in september werd opgepakt in Tilburg. Hij was uitermate grof tegen een agent. Tijdens de zitting beriep Boef zich op zijn artistieke vrijheid. Volgens hem moeten al zijn uitlatingen gezien worden als kunst. Maar daar ging de rechter niet in mee. Boef moet ook een schadevergoeding van 150 euro betalen aan de betrokken agent. Het weer, de wind neemt langzaam af. Vannacht koelt het af naar een graad of 4.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 Er staan op dit moment geen... is eh, muziekbubbeling vanuit eh, de studio's van CFM Zandvoort in Zandvoort. Mijn naam is Sjaak. En eh, we gaan gewoon lekkere muziek draaien. Geen gezeur, weinig praten, alleen maar lekkere muziek. Zoveel mogelijk uit de 60 en 70 jaren. Maar omdat David Bowie alweer een jaar, dat is werkelijk ongelooflijk... alweer een jaar geleden overleed, hebben we hier een nummer van hem. same nothing we can't shake. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling.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 Hè. Ik ben zo bezig met wat ik daarna weer ga draaien. Dat ik gewoon vergeet wat ik ga draaien. Oh ja, Forever Man van Eric Clapton. Met daarvoor weer David Bowie. En van David Bowie gaan we vanavond wat meer draaien.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. is het een on. truth is given. blijf het een geweldig nummer vinden. Een eh, opname van eh, Murray Head, Say It Ain't So. Murray Head is een eh, geweldig artiest, was een geweldig artiest. Ik weet eigenlijk niet of hij nog leeft zelfs. Maar goed, een aantal jaren geleden had hij, dat is ook weer tijd hoor... had hij een, een, een redelijke hit met een liedje uit de musical Chess... geschreven door de heren Abba. Uh, One Night in Bangkok. misschien dat je wat meer zegt. Maar ik vind dit ook qua opbouw een, een gigantisch goed mooi nummer. Wat gingen we doen? We gaan verder met muziek. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl. tweede van David Bowie die we vanavond draaiden. China Girl. Daarvoor hadden we eh, Sympathy for the Devil. Uit uh, de Vietnamperiode. Heel erg eh, bekend dat nummer natuurlijk. Van de Stones. En daarvoor, echt waar, hadden we Marion Faithful. Met haar vernieuwde versie van... As Tears Go By. Maar nou, als je die stem vergelijkt met de stem die ze vroeger had... dan weet je ongeveer hoe ze geleefd heeft, zou ik zeggen. we gaan verder. Spanish Moon live uitgevoerd door Little Feet. just a boy and a little girl trying to change the whole wide world. Ah. Isolation. The world is just a little. steeds naar CFM.